Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de coronatestafdeling van de GGD blijkt al bijna drie kwart jaar een datalek. Een journalist van RTL Nieuws meldde deze week dat GGD'ers een handeltje hadden in de privégegevens van mensen die zich laten testen. Met een paar muisklikken konden al die gegevens ook makkelijk worden doorgestuurd of uitgeprint. En dat blijkt dus al heel lang te kunnen. Pas deze week heeft de GGD het moeilijker gemaakt om privégegevens uit de systemen te versturen. Een jongen van 14 is opgepakt voor een brand in het Rotterdamse Plaswijkpark. Op Snapchat, gaat een video rond waar waarop te zien zou zijn dat het vuur wordt aangestoken. Het 100 jaar oude Plaswijkpark is een pretpark met attracties voor kleine kinderen, een paar dieren en een waterspeeltuin. Vaste bezoekers nemen van onder hun paraplu een kijkje. Je ziet de beelden op de media voorbij komen, maar op het moment dat je dan hier staat, de geur ruikt en ziet wat er nog over is, uh, ongeloof. Ze zijn ook een crowdfunding gestopt. Duitsers ouder dan 65 moeten het vaccin van AstraZeneca nemen. is van de Duitse vaccinatie. Het is niet duidelijk wel goed genoeg werk bij ouderen. Als het advies is overgenomen zou de volgorde in Duitsland flink worden war ik De is vanmiddag een auto een huis binnengereden. De door het grote Feeling closer De bewoners van het huis net op tijd wegkomen. De bestuurder van de auto rende er na het ongeluk vandoor. Is nog niet gepakt. En de koning is vanochtend langs geweest in Den Bosch. Tijdens de coronarellen maandag werden meerdere winkels in die stad kort en klein geslagen. Willem-Alexander ging langs bij meerdere getroffen winkeliers, zoals de eigenaresse van de Primera. Het is toch blij dat we toch bij kunnen komen, ondanks het feit dat u wel eh, ook het, nationale symbool, symbool bent geworden. Nou, aan de ene kant van de verschrikking en aan de andere kant ook van de, de kracht die van Den Bosch in Nederland uitgaat. Fantastisch hoe u die nieuwe rol op u zich neemt. Nou, en ik ben ook, niet van plan om die zomaar af te geven. En verder ging de koning nog in gesprek met buurtbewoners, wijkagenten en schoonmakers om te praten over de rellen. Het weer, het is niet veel vandaag. Grijs en regenachtig. In Groningen is het nauwelijks 2 graden. In het zuiden gaat het richting de 10. Ook morgen is het hartstikke nat. Aan de temperatuur verandert weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.